Gert Kluk met het NOS-journaal. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat Israël en Hamas dicht bij een akkoord zijn over een gevechtspauze. De pauze moet leiden tot de vrijlating van tientallen vrouwen en kinderen... die op 7 oktober in Israël door Hamas zijn ontvoerd. In totaal worden er zo'n 240 mensen vastgehouden. De gevechtspauze zou tenminste vijf dagen moeten duren... en ook moeten leiden tot het opvoeren van de noodhulp aan de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Israël en Hamas onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar. Dat gebeurt indirect. Onder meer de VS is erbij betrokken. Officieel is er nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat antisemitisme en ook moslimhaat flink zijn toegenomen... sinds de terreuraanslagen van Hamas in Israël. Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd... en worden moslims uitgemaakt voor Hamas-aanhanger. In de Dominicaanse Republiek zijn acht mensen om het leven gekomen... nadat een muur was ingestort en op een auto terechtgekomen. De instorting was het gevolg van zware regenval. Het vele water leidt op veel plekken in het land tot overstromingen. In de hele Dominicaanse Republiek is de noodtoestand uitgeroepen. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan... Door de extreme hitte in Rio waren duizend fans flauwgevallen. Eén fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. Het is op dit moment extreem heet in Rio de Janeiro... met gevoelstemperaturen die oplopen tot bijna 59 graden. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. Oranje won het 1-0 van Ierland. Wout Weghorst scoorde voor Oranje in de 11e minuut. Frankrijk versloeg Gibraltar met 14-0. Dinsdag speelt Oranje nog tegen Gibraltar zijn laatste kwalificatiewedstrijd. Het weer een enkele bui, verder overwegend droog... met van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk. Twee afgesloten rijstroken op de A10 Zuid bij Amsterdam. De Baarsjes. Als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt.